Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Organisaties die arme mensen helpen, hebben het moeilijk. Want ook voedselbanken en andere hulpinitiatieven zijn meer geld kwijt aan boodschappen en energie. En daar komt bovenop dat er ook steeds meer mensen bij een aankloppen voor hulp. Daarom begint de stichting vandaag een campagne om geld in te zamelen dat gaat dan naar allerlei lokale projecten in Breda bijvoorbeeld, vertelt de stichting. Er zijn 200 eh, kinderen in Breda eh, die in armoede leven... die niet s ochtends ontbijten voordat zij naar school gaan. Eh, zij zorgen er dus bijvoorbeeld voor dat, dat elke week een pakket wordt afgeleverd bij deze mensen. En dat deze kinderen uiteindelijk wel met de volle maag naar school kunnen. En het geld gaat ook naar voedselbanken en werkleerplekken voor mensen die moeilijk aan een baan komen. De stichting hoopt 1 miljoen euro bij elkaar te halen. In een verzorgingshuis in België zijn in een jaar tijd drie ouderen vermoord met een overdosis insuline. Bij vier anderen werd het ook geprobeerd, schrijft een Belgische krant. Insuline is een middel dat mensen met diabetes gebruiken, maar deze mensen hadden dat helemaal niet. De laatste moord was in de zomer vorig jaar. Het is voor de politie nog altijd een raadsel wie het heeft gedaan. En in het zuiden van ons land is vannacht op verschillende plekken de bliksem ingeslagen. In een dorpje vlakbij Weert ontstond daardoor brand op een zolder. Iets verderop viel de elektriciteit uit. En in een dorp vlakbij Eindhoven spatte een schoorsteen uit elkaar. De brokstukken lagen door de hele straat en de stroom viel ook daar uit we zijn de afgelopen jaren meer elektrisch gaan rijden. En die auto's moeten dus ook allemaal opgeladen worden. En omdat er niets vervelender is dan een kapotte lader... wil het kabinet dat die dingen beter, slimmer en veiliger worden. Daarom gaan ze samenwerken met experts uit Silicon Valley... het technische hart van Amerika... Niet alleen om kennis te halen, zegt de staatssecretaris van Infrastructuur... die naar Amerika is afgereisd. In Nederland zijn we heel erg ver op het gebied van slimladen. Daar is Amerika wel heel erg in geïnteresseerd. Maar als het gaat om bijvoorbeeld beveiliging van uh, laadinfrastructuur... en ja, ook privacy, ja, daar is natuurlijk hier heel veel kennis over te halen in Silicon Valley. Nou, ook willen ze ervoor zorgen dat alle auto's dezelfde stekkers krijgen. En het weer nog. De meeste buien zijn het land weer uit. En vandaag blijft het ook een groot deel van de dag droog. Er is flink wat zon. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in onze regio. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is bij knooppunt Badhoevedorp de rechte rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging daar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer 10 kilometer file met eh, ongeveer een half uur vertraging.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 I really want to come pick you with you. You'll be met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm, to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake friends, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk One Block. Who killing them in the UK?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 And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. from now until yeah. forever always mine, you probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone try to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she be still stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you were found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks, but I cope of course No way you would've left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah. No other name to you. Everybody's coming. to. badly. But all I regret is to join the stampede.